5 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In een islamitische school zeker 25 mensen om het leven gekomen. De brand brak in de vroege ochtend uit in de slaapruimtes op de bovenste verdieping van de madrassa. De doden zijn 23 leerlingen en twee docenten. Zeven anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En nog eens 11 mensen konden zonder verwondingen uit de school worden gehaald. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Op Sint Maarten zijn hulpverleners van het Rode Kruis begonnen met het uitdelen van voedsel en drinkwater aan de slachtoffers van orkaan Irma. Voor sommige gezinnen begon de tijd te dringen, zegt de hulporganisatie. Gisteren werd bekend dat de marine haar grootste schip, de Karel Doorman, naar Sint Maarten stuurt. Met het schip worden materieel en hulpgoederen vervoerd die nodig zijn voor de wederopbouw van het eiland. De politie in Florida onderzoekt de dood van acht bewoners van een verpleeghuis in het plaatsje Hollywood. Door orkaan Irma viel daar de stroom uit en deed de airconditioning het niet meer. De temperatuur in het verpleeghuis was daardoor flink opgelopen. De slachtoffers waren tussen de 71 en 99 jaar oud. De politie onderzoekt nu of er sprake was van nalatigheid. Het verpleeghuis blijft voorlopig dicht. Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis in Nederland komt naar eigen zeggen zelden of nooit buiten, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat kan komen omdat er niemand is die de ouderen kan halen en brengen, maar ook gezondheidsproblemen werpen een barrière op. De ouderen die weinig buiten komen krijgen ook minder vaak bezoek. De Britse schrijver Roald Dahl wilde van Shaki uit zijn beroemde kinderboek Shaki en de chocoladefabriek in 1964 aanvankelijk een zwart jongetje maken. Dat vertelde zijn weduwe tegen de BBC naar aanleiding van de 101 e geboortedag van Roald Dahl. Op aandringen van zijn impresario veranderde Dahl Shaki in een wit jongetje. Volgens zijn biograaf vond zijn agent het een slecht idee om een zwarte held te hebben.